Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Kinderen worden op school veel minder vaak besmet met het coronavirus dan thuis. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. En als ze al besmet worden, worden ze minder vaak ziek meldt Omroep WRT. De onderzoekers keken naar ruim 4700 mensen die preventief in quarantaine zaten... omdat ze op school mogelijk waren besmet geraakt. In thuissituaties besmet een patiënt 10 tot 20 procent van de andere gezinsleden. Dat percentage is veel hoger dan op school, zeggen de onderzoekers. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept minister De Jonge op om een mondkapje te dragen. Hij heeft De Jonge samen met een aantal anderen genomineerd op Twitter voor de Wear a Mask Challenge. De WHO raadt het dragen van een mondkapje aan, maar het Outbreak Management Team ziet daar niets in. Het kabinet volgt het OMT. Het is druk met Britten die proberen op de valreep naar huis te komen. Vanaf vijf uur komende nacht moeten reizigers uit een aantal landen, waaronder Frankrijk, na aankomst in Groot-Brittannië verplicht in quarantaine. Twee weken. Vermoedelijk zijn er enkele honderdduizenden Britten in Frankrijk. De treinen door de kanaaltunnel zijn de rest van de dag volgeboekt en een rederij laat vanuit Frankrijk vier extra boten varen. Sarina Wiegman vertrekt als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Ze wordt september volgend jaar bondscoach van de Engelse voetbalsters. Wiegman tekent bij de Engelse bond een contract voor drie jaar. Ze begint dan na de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio in Engeland. Wiegman wordt de opvolger van Phil Neville. Onder leiding van Wiegman won Nederland in 2017 de Europese titel. En vorig jaar leidden ze de voetbalsters naar de finale van het WK in Frankrijk. Het weer vanuit het zuiden stevige regen en onweersbuien, mogelijk met hagel. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 23, pardon, 23 tot 29 graden.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 En 10 minuten voor de N231 over aan de Rijn Amstelveen. Tussen de aansluiting met de N201 en Schiphol 10 minuten vertraging. Op de N250 de kooi richting Den Helder wachten bij Veerterminal Den Helder 4 kilometer en een half uur oponthoud.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 En misschien zelfs de grens over. En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht.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 Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say should say hello then goodbye. Just up and you pushing your love a little bit further, mm, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further.